Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de vijfde avond op rij was het onrustig in verschillende Franse steden. De demonstraties verliepen wel rustiger dan afgelopen nachten. Toch melden Franse media dat er rellen waren in onder meer Marseille. Opnieuw werden 45.000 agenten ingezet in Frankrijk. Uit voorzorg hebben ook winkeliers hun zaken aan de Champs-Élysées in Parijs dichtgetimmerd... om plunderaars tegen te houden. In totaal zijn er afgelopen avond 120 mensen aangehouden in Frankrijk. De provincie Utrecht heeft een coalitieakkoord bereikt. De partijen GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA gaan samenwerken. De grote winnaar van de verkiezingen in maart, BBB, valt buiten de boot. GroenLinks en BBB kwamen er niet uit over de energietransitie. Over de inhoud van het akkoord is nog niets bekend, behalve de naam... Aan de slag voor Utrecht. Het akkoord wordt woensdag gepresenteerd in Baarn. Bij een landelijke inleveractie van vuurwapens in Servië zijn 108.000 illegale wapens ingeleverd. De overheid had opgeroepen de wapens in te leveren... nadat bij schietpartijen in mei 18 mensen om het leven zijn gekomen. Dat leidde tot landelijke protesten tegen vuurwapengeweld... en de Servische regering, die te weinig tegen het gewelddadige klimaat zou hebben gedaan. De Serviërs konden de wapens straffeloos inleveren. Volgens de politie zijn er tienduizenden pistolen en miljoenen kogels ingeleverd. Twitter stelt een limiet aan het aantal tweets dat gebruikers mogen lezen. Volgens Twitterbaas Elon Musk is dat nodig om het platform goed te laten draaien. Het gaat om een tijdelijke noodmaatregel die nodig is tegen scraping. Daarbij gebruiken bedrijven software om op een automatische manier Twitter te doorzoeken op relevante data. Gebruikers met een account kunnen vanaf nu 10.000 berichten per dag lezen. Het weer. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Lokaal valt er nog een enkele bui. Het koelt af naar een graad of 13. Komende dag stapelwolken en zon.